traangas zit. En ook moet zwaar vuurwerk lastiger verkrijgbaar worden. In het noorden van Italië zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door lawines. In de regio Piemont kwamen twee skiers om door een lawine. Een van hen was een Duitser. In de buurt van Turijn werd een skier uit Frankrijk door een lawine bedolven. En ook in de Dolomieten ging het mis. Volgens de autoriteiten zijn er zoveel lawines... doordat het tijdens de kerst hard heeft gesneeuwd en het nu is gaan dooien. Delen van het stroomnet van beheerder Enexis lopen tegen hun grenzen aan. Dat zegt de CEO van het bedrijf in de Telegraaf. Eén op de zes stations staat onder verscherpt toezicht. Het komt erop neer dat ze non-stop moeten blijven draaien... en dat de stroom bijvoorbeeld niet omgeleid kan worden voor onderhoudswerkzaamheden. De CEO waarschuwt dat grootschalige stroomuitval hierdoor niet ondenkbaar is. En de Belgische wielrenner Wout van Aert komt dit seizoen niet meer in actie bij het veldrijden. Bij een wedstrijd in de sneeuw ging hij onderuit en liep er bij een breukje in zijn enkel op. Van Aert is de grote concurrent van Mathieu van der Poel. De Belg verwacht dat hij later dit jaar wel weer in actie kan komen bij de wielerwedstrijden op de weg. We trekken buien met regen, hagel, sneeuw en onweer over het land. Landinwaarts kan plaatselijk 10 centimeter sneeuw vallen. De minima liggen rond het vriespunt. Ook overdag winterse buien en een graad of twee. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf maandag win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Yo Radio 538. yo, gelukkig nieuwjaar en welkom bij de Hartel On Air Year Mix. Ik ben Hardwell en vandaag blikken we terug op 2025. Een jaar boordevol geweldige muziek. En deze mix is een selectie van de beste edits, mashups en remixes van afgelopen jaar. Dit is de Hartel On Air Year Mix. En natuurlijk trappen we af met mijn intro van 2025. Dit is Sanctuary. Oh, dit is Hardwell en je luistert naar de Hartelon Air Year Mix hier op 538. Oh, Dit is Hartwell en je luistert naar de Hartel On Air Year Mix. Kill the demons of my mind ever since you came around. We are river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. time not to escape my fears. friendships only pass by Show up on like strobe lights With you I feel something real And I'd walk a million miles Just to see you smile Till the day I die around, shake Don't electronic dance music.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 I no longer had control, I could feel it in my core, this constant desire. Yes, I want more. And all around me there are people just like me Dancing in a state of ecstasy No, there is no pain here, only unity and if only the world could see like we see and feel like we feel, wouldn't that be so surreal? This perfect place, I will rave till my grave. luisteren. Ik hoop dat jullie de Hard On mix net zo vet vonden als ik hem vond. Volgend jaar zijn we er weer met nog meer nieuwe muziek. En om de jaarmix af te sluiten, dat kan maar op één manier. Dit is mijn track met Sip zero Project en Lil John, Brace for Impact. Dit was de Hard On mix Ik ben Hardwell, signing off. Radio 538. Hardwell on air.